Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In het Kamerdebat hebben oppositiepartijen Denk en de Partij voor de Dieren... fel uitgehaald naar het nieuwe kabinet. Denkleider Van Baarle noemt het kabinet extreem rechts. Trap niet in die politieke maskerade van de PVV en de PVV-bewindspersonen. Ze proberen een racisme-rookgordijn op te werpen om zich beter voor te doen dan dat ze zijn. Ze proberen een discriminatiedekband om te hangen. Ze dragen een masker maar achter dat masker zit nog steeds een giftige ideologie. En van Baarle gaat ook een motie van wantrouwen indienen tegen het hele kabinet. Partij voor Dierenleider Ouwehand zegt dat ze die zal steunen. En het debat zit er nu op voor vandaag. Morgen gaat het weer verder en dan gaan we ook premier Schoof vaker in actie zien. Het Witte Huis zegt dat Amerikaanse president Biden gewoon doorgaat met zijn verkiezingscampagne. De New York Times meldde vandaag dat Biden twijfels heeft... en dat hij dat aan een vertrouweling zou hebben gezegd... en dat hij het van de komende debatten wil laten afhangen. Maar het Witte Huis zegt in een reactie dat daar niets van klopt. Een van de oudste rotstekeningen ooit blijkt na nieuw onderzoek duizenden jaren ouder te zijn. De grottekeningen van een zwijn werden in 2017 ontdekt in Sulawesi in Indonesië. Eerst werd geschat dat het zo'n 44.000 jaar oud was, maar met de nieuwe lasermethode blijkt het nu rond de 51.000 jaar oud te zijn. En morgen dan begint Taylor Swift aan haar concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Ja, het is nu al één grote gekte. Tienduizenden mensen worden verwacht en die komen naar die shows toe. Waaronder wie ook veel jonge fans. Maar die brengen ook hun ouders mee. En die concerten zitten toch wel vol met ongeschreven regels zoals deze. Let's go bitch! Ja, dus maakte de Belgische Merel van 13 een handleiding voor haar ouders, was te zien bij RTL Nieuws. Bij heel veel liedjes ehm, zijn er bepaalde dingen die de fans toch wel gaan zeggen en zo. Ehm, en daar heb ik een handse powerpoint voor gemaakt, zodat mijn papa dat ook wel weet. Ja, haar nou, vader vond het ook wel handig als andere ouders die gebruiken weten, dus deelde hij de powerpoint op de socials. En nog precies één nachtje heeft de vader van Merel om te studeren, want morgen tot en met zaterdag is de Eras Tour in Nederland. Het weer dan nog. De rest van de avond en nacht zijn er buien. Morgenochtend klaart het op en krijgen we een droge en zonnige dag bij een graad of 18.